uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De VS kan alleen met een grondoffensief de kernwapens van Noord-Korea vinden en uitschakelen. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie op vragen van congresleden. Volgens het Pentagon is het aantal slachtoffers moeilijk in te schatten... maar er wordt op gewezen dat Noord-Korea biologische en chemische wapens kan inzetten... en dat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul op slechts 50 kilometer van de Noord-Koreaanse grens ligt. De vragen zijn gesteld door twee democratische congresleden. Ze zeggen dat uit het antwoord blijkt dat er geen goede militaire opties zijn. Daarom hebben ze president Trump opgeroepen geen provocerende opmerkingen over Noord-Korea meer te maken. Saudi-Arabië heeft maatregelen genomen tegen de corruptie in het land. Koning Salman heeft een anticorruptiecommissie in het leven geroepen. Die wordt geleid door zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Kort na het instellen van die commissie zijn tientallen mensen opgepakt. Onder hen zijn elf prinsen en vier ministers. Een van de arrestanten is oud-kroonprins Miteb, die het hoofd was van de Nationale Garde, die onder meer gaat over de beveiliging van de koninklijke familie. Miteb is de zoon van de vorige koning en een rivaal van de huidige kroonprins Salman. Uit zijn arrestatie valt op te maken dat op de achtergrond van de anticorruptiecampagne ook een machtsstrijd speelt. De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Vier vrouwen zeggen tegen een Zwitserse krant dat ze in hun tienerjaren door hem zijn misbruikt toen hij hun leraar Frans was. Twee weken geleden bleek dat twee Franse vrouwen Ramadan aanklagen vanwege verkrachting. Tariq Ramadan deed de beschuldigingen eerder af als een lastercampagne. De islamoloog en schrijver wordt beschouwd als invloedrijk binnen de islamitische wereld in Europa. In Nederland werkte hij onder meer als integratieadviseur van de gemeente Rotterdam.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 hele goede morgen luisteraars. Big Baller en Eggman, oftewel eh, grote boter en eierenman. Nou, misschien met u wel zo'n ontbijter. Met eieren en spek en kaas en zo, lekker. U luistert naar uh, eh, ZFM Jazz op de zondag natuurlijk, zoals al meer dan 25 jaar het geval is. Mijn naam is Charles Duif en eh, ik tracteer u eerst op de Dutch Swing College Band. best is lekker. Zo'n stukje Dixieland eh, hoort ook een beetje thuis in een jazzprogramma natuurlijk. The Yardbird Suite. Nou, ik ben benieuwd. Gene Krupa was een eh, fenomenale drummer. En eh, die eh, begeleidt nu het orkest van Charlie Parker. ハハハハ。 drummer Charlie Parker... nee, drummer Gene Krupa met het orkest van Charlie Parker. Nummer Yardbird. Nou, wat is nou een Yardbird? Ik lees op Wikipedia dat een Yardbird... Eh, in ieder geval het zuiden van Amerika gewoon een ordinaire kip is. Een, eh, een tuinvogeltje, ja, nou ja. Eh, maar muziek is er ook van gemaakt. Daar heeft ze zojuist van kunnen genieten. Uh, ik heb al heel wat zondagen in mijn leven meegemaakt, luisteraars. En ik herinner me de zondagen bij mijn ouders thuis vroeger. Dat waren zondagen met een kopje koffie, eh, met een schepje buisman, u kent het wel. Sloot melk erin, gewone koeienmelk. En uh, ja, koffie verkeerd eigenlijk, zoals je dat vandaag de dag zou kunnen noemen. Maar de muziek die door onze huiskamers schalde, want daar wil ik het met u over hebben. Dat was onder andere muziek van Guy Mitchell. Daar was mijn vader fan van. En dat klonk dan zo. Nicolene in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Oh, I'd do anything for you, anything you'd want me to. All I want is kissing you and music, music, music. Closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. me to. All I want is kissing you and music, music, music. Oh, closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Ha ha! Come on, everybody! got some Keep that old Nickelodeon playing. Ah, and music, music, music. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Ja, begrijp luisteraars dat ons gezin dan op de zondagochtend meteen vrolijk was bij het horen van deze klanken van eh, Guy Mitchell. Ja, mijn vader hield ook van Perry Como. Van, uh, Andy Williams natuurlijk, allemaal die groeners uit Amerika. Dat, de, de, de, groener is een bepaalde stijl van zingen. En dat deden ze allemaal een beetje zo in dezelfde feeling, zeg maar. En daar komt dan de naam groener vandaan. November Rain. Ik kan het niet mooier maken dan het is. En dat wordt gebracht door Anna, Anna Kelly, als ik het goed uitspreek. Strong. Was vast te houden in de, in de regen in november. Maar dat geldt ook voor al die andere maanden. Alla Kelly was dat, kenden we niet, maar nu kennen we er wel, luisteraars. En eh, You've Got a Friend kent u ook vast wel, natuurlijk een heel bekend nummer. Eh, onder andere gezongen door James Taylor en door Carole King. Die heeft het meen geschreven. En het wordt ook een beetje op een jazzy manier eh, gezongen. A cappella, een, mannengroep. En die laat zich eh, noemen Nu Men for Soul. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de mannen. You've got a friend. You've got a friend in me. You got a friend. You've got a got a friend in me. When you're down, down. and troubled, Ooh. and you need some loving care, and nothing, Ooh. oh, nothing is going right. Nothing. Oh, close your eyes and darkest nights. You just call. sky, sky above you. Shootings are gone, full of clouds, and they're all north winds should begin to blow. Blow, keep your head together and call my name out loud, and soon you hear me knocking. at. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Your soul leave it um, let them, but don't let them. You just call. Man for Soul. Dat is de, de naam van, de, van de groep. En fantastisch gezongen natuurlijk. Swingend gezongen, maar ook hele mooie stemmen, harmonieën horen u voorbij eh, komen. Ja, moet u, moet u niet op mij letten hoor. I'm just a gigolo. Just a Gigolo, onmiskenbaar. Het eh, geluid van Herb Albert en zijn Tijuana Bras. Want daar luistert u naar, luisteraars. Ja, kijkt u naar buiten, dan, eh, althans kijk ik naar buiten... dan zie ik eh, een flauw zonnetje, een beetje bewolking. nu, en nu en dan trekt er hier een, een buitje over Zandvoort. En maar het is over het algemeen wel lekker weer. Maar mocht u nou toch zeggen van... nou, ik, ik, vind, ik ben Nederland op, wat het weer betreft eigenlijk nu even een beetje zat... Ik wil eigenlijk wel eventjes weg. Nou, dan nodig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 Ja, Michael Bublé, Come Fly With Me. Dan krijg ik meteen helemaal dat oude gevoel weer terug. that old feeling. En daar, daar eh, helpt eh, Cyril eh, en mee mij bij. dat doet ze op een, op een lekkere manier hoor. Luister maar. I saw you last night. Ja, ik jou ook. And got that old feeling. Nou meisje toch. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I fell a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again feel that old yearning. And I knew the spark of love was there. finish to start for that old. een beetje oude liefde roest niet, hè? Als je eenmaal dat gevoel hebt van iemand... Eh, ook al gaan er dan weer jaren overheen... en je komt iemand weer tegen... dan kan het zomaar gebeuren dat je dat oude gevoel... luisteraars weer terugkrijgt. Half a minute, met Bianco. dat swingde als een godgieter. Zo zeggen ze dat dan onder muzikantentaal. Dat was natuurlijk eh, Matt Bianco en uh, Get Out Your Crazy Bed. Daar kennen we ze natuurlijk ook van. Lekkere zwingende muziek. En dat, eh, dat heeft u allemaal, daar heeft u recht op als u luistert naar ZFM Jazz. Lily was trouwens ook hier luisteraar. Dus, We have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Nou, Dave Stewart wordt bijgestaan, u hoort het al, op saxofoon door Kenny Dulver. En het nummer heet Lily. I was here. leuk. Kijk, nog applaus ook. Nee dat is natuurlijk bestemd voor Candy Dulver. Eh, Lily was hier. Nou, Candy was ook hier. En eh, daar hebben we van genoten. Luisteraars, dat wil u niet weten. Zullen we het zonnetje proberen te vangen? Catching the Sun. Met Spiro Gira. Luister altijd nog naar ZFM Zandvoort Jazz. En eh, blijf dat vooral doen tot 12 uur vanmiddag. Want uh, zolang blijf ik gezellig bij u. Ik heb nog veel meer lekkere muziek hoor. Niet te zwaar, hè? niet te moeilijk. Maar wel zwingend, ja. En zo hoort het ook met jazzmuziek. Gira, zo heette de groep. En dat spelt u met een, eh, met een Y. Spiro en dan Gira ook met een Y. Dus Gerard Y, Rudolf A. Catching the Sun, zo heette het nummer. Sessie zo heet het volgende nummer. En dat wordt vertolkt door Earl Kloeg. heerlijk hoor, zo'n eh, akoestisch gitaartje. Earl Kloeg was dat. En, uh, Sessie Bon, hoe had het al lang herkend, is natuurlijk al een, eh, een heel oud nummer. We gaan naar Huge Groove. En dat doen we met Chuck Lomp. Het nummer heet ook Still Huge Feature. Nou... nummer Huge Groove van Chuck Loop. Want die is het eigenlijk. Ik zei net feature, maar dat is natuurlijk feature Chuck Loop. Eh, Chuck Loop die, eh, brengt dit te gehoren zo net voor de klok van 11 uur. Dan gaan we er even uit voor uh, ja, de reclame, het nieuws. En ik ben zo direct nog een vol uur bij u terug met ZFM Jazz. Blijf luisteren. Tot straks, zou ik zeggen luisteraars.